11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journal. Bij een zelfmoordaanslag van IS op een gasfabriek in Irak zijn zeker elf mensen omgekomen, 15 mensen raakten gewond. In de vroege ochtend ontplofte een auto met explosieven bij de ingang van het fabrieksterrein, niet ver van Bagdad. Door die explosie konden zes mannen met bomgordels het terrein oplopen, waar zij zichzelf opbliezen. Volgens de Irakse autoriteiten zijn drie opslagruimtes in brand gevlogen tijdens de aanval. De afgelopen week waren er al meerdere aanslagen van IS in Irak, daarbij vielen in totaal zeker 100 doden. De meeste Britten weten niet precies hoeveel landen de Europese Unie telt. Ook denken ze dat de meeste Britse wetten door de EU moeten worden goedgekeurd. Dat blijkt uit een peiling onder 2000 Britten in opdracht van de krant The Independent. Veel Britten zijn er ook niet van op de hoogte dat er een officieel Europees volkslied is. Over vijf weken mogen de Britten naar de stembus om ja of nee te zeggen tegen een brexit, een uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Ruim 4,2 miljoen mensen hebben in Nederland gisteravond gekeken naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Stockholm. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als vorig jaar, toen Nederland niet in de finale zat. Van een record is geen sprake. In 2014, toen de Common Linnets tweede werden, trok de finale 5,1 miljoen kijkers in Nederland. En de Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd in het Olympisch kwalificatietoernooi verloren. In Japan ging Oranje met 3-0 ten onder tegen Zuid-Korea. Dinsdag speelt Nederland tegen Thailand. De sterkste drie ploegen en het beste Aziatische land plaatsen zich voor de Spelen komende zomer in Rio. Het weer, een afwisseling van wolken, zon en buien vandaag. In het zuidwesten is het nagenoeg droog. Het is fris met 12 graden.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 Het is een bekend eh, popnummer. Maar verjazz. Brad gaan Luisteren naar Wonderwall. Eh, een bekende, eh, Dave Brubeck. Give a little whistle. ik lees net iets op nu.nl. Ehm, dat vandaag eigenlijk bekend geworden is dat de vrouw hier... Hallo, mezelf. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. Uh, he went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, sir. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him played once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by.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 Toch nog een beetje het zonnetje laten schijnen. Los Invisibles. Ismael Serrano. gente a salvo de los invisibles se desdibuja como se desdibuja. komen aan het laatste nummer van vandaag. Breezy, Wouter Hamel natuurlijk. Ik hoop u dat u een fijne zondag tegemoet gaat. En al heeft natuurlijk. Tot de volgende keer. smiles, the room lights up with fine white stardust. The limelight seems to beam out of her eyes. not seem to notice, but she doesn't need to. She's had her share of compliments and lies.